Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De lava uit de vulkaan in IJsland stroomt in de richting van een vissersdorp. Alle 4000 inwoners van het dorp Grindavik zijn vannacht al geëvacueerd. En dat was maar goed ook, want vanochtend barstte de vulkaan uit. Uren daarvoor werden al schokken gevoeld. Onderzoekers vrezen nu dat het dorp verwoest zal worden... door de scheuren in de grond waar ook lava uit kan komen. In november moesten de inwoners van het dorp ook al lange tijd hun huis uit vanwege een vulkaanuitbarsting. Toen stroomde de lava nog de andere kant op. Het clubhuis van een scouting in Hilversum is vannacht volledig verwoest bij een brand. Het is onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. Er waren op dat moment geen mensen binnen. Het gebouw lag aan een bosrand, maar het vuur is niet overgeslagen. De oorlog tussen Israël en Hamas zorgt voor spanningen in het Midden-Oosten... maar ook op Nederlandse universiteiten, meldt Nieuwsuur. Daardoor voelt deze Joods-Nederlandse student zich op school steeds minder op zijn plek. En in november was er hier een spontaan protest waarbij er ongeveer 150 man, waaronder studenten en docenten, stonden ehm, die dingen zoals From the River to the Sea scandeerden. En hier zaten gewoon een aantal Joodse studenten die zaten hier te studeren, want hiernaast is de stilteruimte. De universiteit zegt in een reactie dat ze op dit moment hun handen vol hebben aan het bieden van een veilige plek voor studenten. Als je denkt dat het hier koud is, dan is het in Noord-Amerika extreem koud. Op sommige plekken zijn temperaturen tot min 40 gemeten... met een gevoelstemperatuur van min 50. Daarbij valt ook nog eens heel veel sneeuw, zegt deze Canadese verslaggever. Well, the snow has begun in earnest and it is coming down heavily. What I mean by that, a wall of snow with almost no visibility, amounting to about 5 centimeters per hour. Het is wel vaker koud in die regio, maar volgens weerexperts is dit wel heel extreem. Maar ondanks dat gaat het leven gewoon door en dus ook de sportwedstrijden. Het duel tussen Kansas City Chiefs en Miami Dolphins gaat met, 20, gaat met min 20 de geschiedenis in als een van de koudste Amerikaanse voetbalwedstrijden ooit. De sporters zelf leken er in ieder geval weinig last van te hebben. Oh, you gotta love it. I love it and that's what comes with this game. Uh, you know, there's nothing that can stop this, uh, this game, man.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 You know that ghost is me, and I will never be set free. I could read your mind, love. What a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come this way and I've got to say that I just don't get it I don't know where we went wrong but the feeling's gone and I just can't get it back If you could read my mind, love What a tale my thoughts could tell just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. The stories always end if you read between the you I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.